uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de jaar mogelijk wrakstukken van het neergestorte vliegtuig van Air Asia. De objecten liggen zo'n 30 meter onder water en worden nu onderzocht. De Airbus A320 met 162 mensen aan boord verdween zondag van de radar. Gisteren werd het achterste deel van het vliegtuig gevonden. Tot nu toe zijn 30 lichamen geborgen. In het zuiden van Australië is groot alarm geslagen vanwege de bosbranden die daar al enkele dagen woeden. Bij de stad Adelaide zijn al tientallen huizen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen. De brandweer richt zich vooral op het redden van mensen. Blussen heeft weinig zin. Door de harde windstoten kunnen er geen vliegtuigen en helikopters worden ingezet. De Verenigde Staten hebben de Palestijnen gewaarschuwd geen verdere stappen te nemen om toe te treden tot het internationaal strafhof. Doen ze dat wel, dan komt de Amerikaanse hulp aan de Palestijnen in gevaar. Volgens de VS zijn zulke eenzijdige stappen van de Palestijnen schadelijk voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Het vluchtelingenschip Esadine is naar Italië gesleept. Het schip met 450 migranten dreef stuurloos in de Middellandse Zee. Volgens opvarenden was de bemanning er doorgegaan. gegaan. Het was de tweede keer deze week dat bij Italië een schip met vluchtelingen moest worden gered. Ook bij het vorige schip werd gezegd dat de bemanning van boord was gegaan, maar later bleek dat die zich had verstopt tussen de 800 vluchtelingen. Twee burgemeesters in Noord-Holland ruilen later deze maand twee weken van functie. Burgemeester Faber van Zaanstad en haar collega Weterings van Haarlemmermeer willen zo elkaars gemeente beter leren kennen en meer ervaring opdoen. Het is meer dan een snuffelstage. Faber en Weterings worden officieel beëdigd als waarnemend burgemeester. Het weer, een wisselvallige dag met regen en motregen en mogelijk ook natte sneeuw. Het wordt 1 tot 5 graden, in het uiterste zuiden mogelijk iets zachter. Dit was het en hoor. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.